Twee uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De coronapandemie grijpt momenteel het snelst om zich heen in Latijns-Amerika, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Mexico en Brazilië loopt het aantal nieuwe besmettingen en doden snel op. Ook in Peru, Chili en Ecuador neemt de druk op de IC's toe. De WHO maakt zich vooral zorgen om Brazilië. Daar zijn ruim 20.000 mensen overleden aan het virus en zijn 300.000 mensen besmet geraakt. President Bolsonaro voert campagne tegen gouverneurs die een strengere koers willen varen om de uitbraak in te dammen. De topman van de fiscale opsporingsdienst Fiot stapt per direct op, meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Aanleiding voor het vertrek van Hans van der Vlist is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. In een interne mail aan het fiot personeel schrijft hij dat hij op verzoek van de top van het ministerie van Financiën vertrekt. In de toeslagenaffaire zijn duizenden ouders onterecht als fraudeur aangemerkt. Ze moesten soms grote bedragen terugbetalen. Van der Vlist zat destijds in het managementteam fraude van de Belastingdienst. Jan Nagel wil de nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS worden. Dat heeft hij in Op1 gezegd. Nagel is een van de oprichters van 50PLUS en was eerder al politiek leider en partijvoorzitter. Er zijn nog zes andere kandidaten in de race voor het partijvoorzitterschap. BOA's gaan dinsdag in meerdere steden actie voeren. De buitengewoon opsporingsambtenaren willen vanwege toenemende agressie meer middelen om zich te kunnen verdedigen, zoals pepperspray of een wapenstok. Directe aanleiding voor de actie is een incident gisteren in IJmuiden, waarbij twee BOA's werden mishandeld door jongeren. De een moet vrijwel al zijn ondertanden missen en de ander heeft een hersenschudding. Ook op maandag 1 juni komt een landelijke actiedag.